7 uur. Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij een aanslag... De drie daders zijn door de politie doodgeschoten. Zeker 30 mensen zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. De aanslag begon op London Bridge... waar de terroristen met een wit bestelbusje inreden op voetgangers... en volgens ooggetuigen op mensen instaken. Daarna stapten ze uit en liepen ze naar een uitgaansgebied bij Borough Market... waar veel bars en restaurants zitten. Ook daar staken ze mensen neer. Volgens de politie leken de aanvallers bomgordels te dragen, maar die bleken later nep te zijn. Acht minuten na het begin van de aanslag zijn de terroristen door agenten doodgeschoten, zegt de politie. De autoriteiten gaan er vooralsnog vanuit dat er, behalve de drie daders, geen andere bij de aanslag in Londen betrokken waren. In Turijn zijn honderden gewonden gevallen op een plein waar voetbalsupporters samen waren gekomen om te kijken naar de Champions League finale tussen Real Madrid en Juventus. Tegen het eind van de wedstrijd brak er paniek uit. Mensen renden weg en liepen elkaar daarbij onder de voet. Er werd vuurwerk afgestoken op het plein waarbij een zware knal door sommigen werd aangezien voor een bom, zegt een getuige tegen persbureau Reuters. En bij een schietpartij in de Mexicaanse deelstaat Chihuahua in het noorden van het land zijn zeker zes mensen omgekomen. 22 anderen raakten gewond. Volgens lokale media schoot een man met een machinegeweer in op een groep mensen bij een café. Het is niet bekend wie er achter de aanval zit. In Chihuahua is veel drugsgeweld. De eerste vier maanden van dit jaar kwamen al bijna 500 mensen om het leven. Het weer nog. Zon en stapelwolken wisselen elkaar vandaag af.